De hotline wordt gesloten, maar de lijst met de heetste dance ter wereld gaat open. Zometeen de Global Dance Start. 538 Nieuws. België gaat de wateroverlast in Voeren, net onder Limburg, waarschijnlijk als ramp erkennen, zegt de regering. Het betekent dat de Belgische overheid alle schade vergoedt die niet door de verzekering wordt gedekt. Delen van Voeren liepen gisteravond en vannacht onder water door zware regenbuien. Onderwijsminister Dijkgraaf wil voorkomen dat een paar universiteiten op deal dicht moeten en heeft daarvoor een paar scenario's klaar liggen. Maar wat erin staat, vertelt hij er niet bij. Afgelopen week gingen de universiteiten van Amsterdam en Rotterdam een tijdje dicht omdat pro-Palestijnen demonstraties uit de hand waren gelopen. De fietser die donderdag in Eindhoven mogelijk expres was aangereden door iemand van de ANWB Wegenwacht is overleden. Dat meldt de politie. De man van 56 was met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. De wegenwachter werd direct opgepakt en zit nog vast. Hij moet woensdag voorkomen. De politie sluit opzet niet uit. En Bayer Leverkusen heeft iets gepresteerd wat nog nooit eerder in de Duitse competitie is gebeurd. De club heeft dit seizoen nog nooit verloren. Bijna alle wedstrijden werden gewonnen en zes eindigden gelijk. Leverkusen is dan ook niet voor niets kampioen van Duitsland. Komende week kan de club nog de Europa League en de beker pakken. Landinwaarts stevige regen- of onweersbuien. Tussendoor ook zon en in de kustgebieden blijft het droog. Vanavond vooral in het zuidoosten kans op bui. Morgen weinig verandering bij maxima van 17 tot 22. Alles ready. 538. van Hey, vanaf nu hoor je de 40 Dance Hits... waardoor de hele wereld keihard naar de dansvloer rent. Een warm welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. En nu snel de top 3 van vorige week. Radio 538. Number 3. De bronzen medaille was voor Cyril. Number 2. Pedro van Jackson steekt door naar nummer 2. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Number 1. David Guetta en One Republic. Just make tonight the week. Maar deze week is koning Getta van de danstroon gestoten. En wie heeft dat geflikt? Je weet het als je blijft luisteren naar de lijst met de 40 grootste dancehits ter wereld. is de Global Dance Chart. Deze week drie binnenkomers. De eerste over acht minuten. Eerst chest op 40. Oh my life, all my life. GDC forty. Number 39. van Jennifer Lopez. Waiting for Tonight, Fisher en j Hoes zijn de eerste nieuwelingen deze week op 37. Spotify is uitgeroepen tot de nummer 1 voor hardlopers. Nummer 34. Fuente. Hij is een van de hardwerkende DJ's van Nederland. En de opbrengsten van al dat werk stopt hij in een, zoals dat heet, gediversificeerde beleggingsportefeuille. Ja, het meeste geld bij mij auto's, kleding, gezelligheid. Waarom ook niet? Hagelnieuw op 32, La Fuente, Ratata en de Global Dance Chart. Every time I hear the song, it makes me wanna go ratata. All the ball bounce around, it makes you wanna go ratata. Every time I hear the song, it makes me wanna go ratata. All the people bouncing around. It makes you wanna go like that. It makes me wanna go like Yes Jesse en Os ontvluchten vaak de drukke stad... om een paar weken in alle rust te werken aan nieuwe muziek. En tijdens een retraite tussen de koeien bedachten ze How You Feel, Another op 29. That's how you feel. Het Wessel en de Global Dancer op Radio 538 met nu de hoogste binnenkomer. Het is er niet zomaar één. Het is het officiële anthem van het EK voetbal deze zomer. Van de meest gestreamde Italiaanse artiest ooit, Medusa. Samen met One Republic en Leoni. Hun collab is een perfect gemixt schot. Rechtstreeks in het doel. De hoogste nieuw in de Global Dance Start heet Fire. Binnen op nummer 24. We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle. Ze gaan met opgeheven hoofd, twee plekken omlaag, head down op 21. Zometeen hoor je hier non-stop de 20 aller, allerheetste dansers ter wereld. En ook heb je nog te goed de nieuwe nummer 1. Parano. Zometeen tellen we in een achtbaan van geluid af naar de nieuwe nummer 1 danser de waarde in de Global Dance Chart. 538 Nieuws gebouw in Amsterdam is een pro-Palestijns protest aan de gang. Voor het gebouw staan tientallen demonstranten, terwijl binnen een Israëlische muziekgroep aan een concert is begonnen. Er gelden extra veiligheidsmaatregelen. Eerder werden twee shows van de groep geannuleerd vanwege aangekondigde demonstraties. Israël zegt opnieuw het lichaam van een gijzelaar te hebben gevonden. De man werd door Hamas meegenomen tijdens de aanval op 7 oktober. Hij was toen aan het fietsen in de buurt van een kibbutz. Hij werd gevonden samen met drie andere gedode gijzelaars. Hun fonds werd gisteren al bekendgemaakt. De VN schat dat zo'n 800.000 mensen uit Rafah zijn gevlucht, een stad in het zuiden van de Gazastrook. Dat is bijna de helft van het aantal inwoners. De vluchtelingenstroom kwam op gang nadat Israël begin deze maand een militaire operatie was begonnen in het gebied. De vluchtelingen trekken naar een stad in de buurt, Khan Yunis. En NSC-leider Omtzigt heeft een octrooispecialist in de arm genomen... over de patentkwestie rond beoogd premier Plasterk, meldt NSC. Plasterk zou bij het aanvragen van het patent op een kankermedicijn... fouten hebben gemaakt die tot claims kunnen leiden. Voor Ontzicht moet een toekomstige premier van ongesproken gedrag zijn. En dus lijkt de kans voor Plastek te slinken. Vooral in het zuidoosten nog een enkele bui, mogelijk met onweer. Elders is het droog en dat blijft het vannacht. Morgen droog en vrij zonnig. In de middag ontstaan in het binnenland buien. En het wordt 17 tot 22 werk. 538. En we dansen samen de wereld rond met de 40 heetste hits online, on air en on the floor. Welkom bij de Global Dance Chart. Met de 20, Chesto en Mogwai. Radio 538. It and this is Like Mike, and you're listening to Global Dance Chart number 19. Sebastian Ingrosso. Hij heet Benjamin en is net als zijn beroemde neef ook succesvol in de muziek, maar dan als zanger. Je hoort hem nu in de Global Dance Chart met Purple Disco Machine. Honeyboy, 10 omhoog naar 15. I Luister naar de Global Dance Chart. Kaigo en Eva Max zakken drie plekken, maar daar zijn ze onverschillig over. Whatever op nummer 11. Voordat we de bovenste 10 induiken, eerst de top 3 van vorige week. Number 3. Toen brons voor Cyril. Number 2. Pedro van Jackson steekt door naar nummer 2. Number 1. David Guetta en One Republic. Let's make tonight the weekend nieuws. We knallen in één rechte lijn door naar de nieuwe nummer 1 Dance de Waarde. Dus zometeen hoor je hoe een veroordeelde kannibaal verantwoordelijk is voor de wereldhit Stumbling In. En eerst nummer 10, Hypaton en David Guetta. Feeling Good gaat er 6 omhoog, komt deze week terecht op nummer 10.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 Jeffrey Dahmer. Dit is de Global Dance op Radio 538 met DJ Snake en Tekka. Drie omhoog, naar nummer 7. Ja, llegó el fin de semana, prendas de marca italiana. Voy a pistear con la plebada y nunca me llega sana. A veces alcohol, a veces blanca, pero siempre marihuana. De Marruecos es el hachi y ella es sudamericana. discoteca, teca, teca, teca, teca, va a romper la discoteca, teca, teca, teca. Teka, Teka, Teka, Teka. teca. tiene 10 cargos encima. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la polita a sacarnos estamos lo de un tonic. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca. Soleil and Deep 538 burn some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay. Don't wanna say too much, speak too soon, and scare your when I was hopeless. I was hopeless. Right on the edge of giving up. Mm, you understood me, it gave me focus. You're all that I could ever want. Don't wanna say too much, speak too soon. In case I scare your heart away. Your Saigo niet kon doen wat hij nu deed, was zijn favoriete beroep postbode. You just drive around in a car, listen to music the whole day, and just deliver some mail. If there's something I would have done right now, if it was music, it probably would be a <laughs> mailman. In plaats van post bezorgt Kaigo nu dikke hits. Radio 538 Wessel hier. En gefeliciteerd, je bent aangekomen bij het erepodium met Cyril op 3. Turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stand by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light, I saw ten thousand people leaving.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 Two. Let's make tonight. beste dancer ter wereld. Nu gezakt naar nummer 2. David Guetta on One Republic en I Don't Wanna Wait. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst, de apotheose met het antwoord op de brandende vraag... wat is de heetste dance op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com gaat die eer naar twee Duitse producers die een oud-Italiaans liefdesliedje hebben omgetoverd tot de populairste dancehit ter wereld. Pedro, Pedro, Pedro van Jacksony e. En de helaas gezonken Italiaanse plezierboot Raffaella Cara is de nieuwe. Number 1. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera. Tino Romero en Rafael Cara en Pedro, Pedro, Pedro. Over een paar minuten hier op Radio 538 een met Armin van Buren. Hallo, hallo. Hey, goedenavond Wessel. Wat heb je allemaal meegenomen vanavond? Ik heb een nieuwe track van mezelf. Die ga ik voor het eerst draaien. Samen met Anne Goodroon. Je hoort de nieuwste van John Summit en een hotmix. Heel uniek. Een back-to-back van Afrojack en Steve Aoki als Afroki. Afroki klinkt goed. Dankjewel Armin. Tot zover de Global Dance start. Een shout-out naar onze geweldige Global Hitmixers. Dankjewel. Leon Hartog, Mark de Roo, Niels Verhoek, Karel Dikkers, Dirty Valente, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Weten de beat stopt niet, dus blijf bij 538.